Dat heb ik toen ook meteen omgeroepen door de hele school. Eh, een berichtje gestuurd naar alle ouders. En een teampje beneden gezet om ongeruste ouders op te vangen en eh, te woord te staan. En we zijn nu bezig om voor eventuele leerlingen die toch nog een beetje paniek zijn, om daar iemand voor te vragen, om daar eh, vragen over te kunnen stellen. Maar eigenlijk gaan 9 van de 10 lessen op een hele rustige manier nu door. Zo houden de boel extra zijn goed in de gaten, maar zijn dus wel gewoon open gegaan. Steeds vaker zijn mensen van buiten Europa illegaal aan het werk in Nederland. Vooral Brazilianen. Officiële cijfers zijn er niet, maar geschat wordt dat er alleen al in de regio Amsterdam 35.000 Brazilianen werken zonder vergunning. Dat gaat heel makkelijk, zegt deze verslaggever van Nieuwsuur. Ze kunnen namelijk makkelijk zonder verblijfstaats een BSN krijgen. En daarmee kunnen ze eh, eenvoudig aan het werk, ondanks dat het officieel natuurlijk niet mag. En omdat er dus nauwelijks controle is op dat systeem blijven heel veel eh, Brazilianen, maar dus ook andere derde landers in Nederland en groeien die groepen ook snel. Ook veel Georgiërs komen makkelijk aan de slag in Nederland. Uitbuiting van Georgiërs en Brazilianen komt ook vaak voor. En de Efteling en Disneyland Parijs krijgen er een serieuze concurrent bij. Universal komt met een pretpark naar Europa. Dat moet in Engeland komen, anderhalf uur boven Londen. Deze Britse pretparkfan kan zijn geluk niet om. I cannot believe that this moment has finally arrived. After over a year and a half of speculation and following this project, the moment has come. It is now official that Universal will be building a theme park in the UK. I am just ecstatic. Universal heeft al grote pretparken in Amerika en Azië... en staat bekend om attracties rondom onder meer Harry Potter en Super Mario. Die lijken niet in Engeland gebouwd te gaan worden. Fans denken wel dat er Jurassic World en Back to the Future achtbanen in het Engelse park komen... en gebieden rond de Minions en Shrek. Het weer in het noorden bewolkt, op andere plekken zonnig en 10 tot 17 graden vanmiddag. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij maximaal 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt De Nieuwe Meer 20 minuten extra. Komt er een eerder ongeluk, de weg is gelukkig weer helemaal vrijgegeven.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 Henry Ford's Model T with an engine on wheels. And a crazy race began with a car for every man. A limousine, hot rod beetle, and a van. maybe just an old sedan. 20th century's technical toy full of buttons and De ballads hoor je hier Goedemiddag luisteraars, ik ben vandaag begonnen met Sailor, Traffic Jam. Gevolgd door Roxette, It Must Be Have Be Love. En ik ga door met The Birds, Turn, Turn, Turn. Everything turns, turns, turns. There is a season, turn, turn. Vervoer door vrijwilligers, binnen en buiten Zandvoort. Kunt u moeilijk of geen gebruik maken van het openbaar vervoer, de belbus of vervoer door het OV-taxi? En moet u bijvoorbeeld naar de dokter, de tandarts of een familiebijeenkomst? Een vrijwilliger kan u zowel binnen als buiten de regio halen en brengen. En als het nodig is, meelopen naar een afdeling in het ziekenhuis. Aanvragen doet u minimaal vijf werkdagen van tevoren... De kosten voor een aantal weloverwegende ziekenlocaties, zoals het ziekenhuis, zijn vaste tarieven. Buiten de regio betaalt u een kilometerprijs en eventuele parkeerkosten. De afrekening regelt u zelf met de vrijwilliger. Soms komt het voor dat u geen vervoer, maar alleen begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld als u van het vervoer van een OV-taxi of een rolstoeltaxi gebruik maakt. Ook dan kunt u een beroep doen op een van onze vrijwilligers. Informatie 5717373. 5717373. De volgende is Billy Swan. I can help. The Hook Henders Madison Show was een Amerikaanse rockband die in de jaren 70 en 80 populair was. Er stonden bekend om een unieke mix van rock, country en pop. En hun muziek bevatte vaak humoristische en soms ondeugende teksten. De band werd opgericht in 1967 en kreeg bekendheid met de hits zoals Sylvia's Mother en The Cover of the Rolling Stone. Hun stijl was vaak speels en ze gebruikten theatrale elementen in hun optredens, wat bijdroeg aan hun charme. De band heeft door de jaren heen verschillende bezettingen gekend. Maar hun muziek blijft tot op de dag van vandaag geliefd bij vele fans. Die ik heb gekozen voor Dr. Hook en his medicine show met Sylvia's Mother, The Cover of the Rolling Stones and Where Your Love with a Beautiful Woman. Veel plezier! Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone.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 Right. We take all kind of pills that give us all kind of thrills, but the thrill we've never known is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. got a freaky old lady named a cocaine kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Wanna see our pictures on the cover. Wanna buy five copies for our mother. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. Sure rock and roll. Oh, we got a lot of Little teenage blue-eyed groupies would do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? één. De contouren in het land vervagen in de mist. Het schemer wordt verdrongen, de nacht wordt uitgewist. In een doolhof van emoties is de tijd voorbij gegaan. Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. te veel voor mij alleen. Ik moet wennen aan de leegte die jij hier achterliet. Ik had zoveel idealen, maar zonder jou. maar ik voel me uitgeteld. Het lichaam lam geslagen, als door de griep geveld. Dit waren de kast met Hart van Mijn Gevoel. Vrouwencafé. Een plek waar alle vrouwen of mama's van allerlei culturen bij elkaar komen... nadat ze hun kinderen naar school hebben gebracht. Lekker je dag beginnen met een kop warme koffie... en motivatieverhalen horen van andere vrouwen die zich in elkaar herkennen. Bij koude dagen drinken we de koffie binnen... en bij warme dagen doen we dat lekker buiten. Terwijl we kletsend wandelen door de duinen. Een plek waar vrouwen informatie kunnen ophalen, lekker klagen over van alles en nog wat. Want je hart luchten is waar het uiteindelijk om draait. Tot slot willen we eens in de zoveel tijd een gastspreker uitnodigen die ons informatie komt geven over een veel voorkomende hulpvraag. En het is elke vrijdag van 10 tot 12 uur. De aanmelden kan bij Vivian Poppel, telefoonnummer 06 3404 5202. 06 34 5202. De Four non met WhatsApp. was Alders Nielsen met Salsa Tequila. De zondag is voortaan zindag in het paviljoen van Huis in de Duinen, Herman Heijermansweg. De activiteit is elke eerste en derde zondag van de maand van 10.30 uur tot 14 uur. Er kunnen spelletjes worden gespeeld, bijvoorbeeld rummikup of kaarten. Er wordt vers gekookt, een warme twee gangen lunch. De kosten zijn 10 euro inclusief een kopje thee of koffie vooraf. De Zandvoortpas geeft 10% korting. De activiteit is dus niet meer in pluspunt.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 Club at the end of the street. Tot straks. are drawn And the light of the moon is bang And the stars up above look at heaven in hand. There's a shady place at the end of the working day where young lovers go out of.